omdat er geen plek is. Buurtbewoners hadden daarom tenten en andere kampeerspullen aan asielzoekers gegeven. Maar die moeten nu dus weer opgeruimd worden. Verslaggever Nasra Habiballa staat bij het aanmeldcentrum. Ik eh, liep hier niet even rond. Mensen zijn erg gefrustreerd eh, over de situatie dat ze zo lang moeten wachten. Het is natuurlijk ook erg eh, warm buiten. dus iedereen zit op kluitjes op plekken waar, waar er schaduw te vinden zit. waar, waar schaduw te vinden is. En er is gewoon veel frustratie. En zeker nu dat die tenten dan ook weer afgebroken moeten worden. Dat, ja, dat, dat, dat valt niet heel de tenten zijn verboden... omdat op camera's niet te zien is wat er in de tenten gebeurt. Ook kunnen er verboden dingen in liggen als wapens of gestolen spullen... en zouden er bij vechtpartijen tentharingen zijn gebruikt. Snotterige en hoestende mensen steken de laatste tijd weer vaker een wattenstaaf in hun neus. Supermarkten en drogisterijen merken dat er deze zomer een stuk meer coronatests over de toonbank gaan. Niet heel verrassend volgens het RIVM, omdat er ook een piek was in het aantal coronagevallen. PSV moet nog een paar uur wachten voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar tot nu toe. Vanavond hopen de Eindhovenaren zich na een paar jaar eindelijk weer eens te plaatsen voor de Champions League. Ze nemen thuis op tegen de Schotse Rangers. Trainer Ruud van Nistelrooy is onder de indruk van de club. De manier van spelen, hoe ze geprepareerd zijn... Eh, door, door mijn collega-trainer. Eh, ik vond het een eh, voetballend Rangers die van achteruit wil, voetballen. Duidelijke stijl, herkenbaar. Gecombineerd met de intensiteit waar ze natuurlijk eh, bekend om zijn. De wedstrijd wordt vanavond om 9 uur afgetrapt. Winnen vanavond is voor de portemonnee van PSV ook lekker. Een plekje in de groepsfase van de Champions League levert de club zeker 35 miljoen euro op. En dan nog het weer. Het is zonnig en 31 graden. Morgen ook volop zon. Dan wordt het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort staat file tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer.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 Het gaat om een pakket van 64 miljoen euro met drones, raketsystemen en antitankwapens. tankwapens in Zutphen zijn drie mensen gewond geraakt bij een gasexplosie in een appartementencomplex. Het is nog niet bekend hoe de mensen eraan toe zijn. Ook over de oorzaak van de gasexplosie is nog niets bekend. Asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten wachten... mogen dat niet in tenten doen. Dat staat in een noodverordening. De tenten beperken het zicht van de camera's. Ook kunnen er wapens en verboden middelen worden verstopt. Het weer, het wordt een zwoele nacht met 17 tot 20 graden. Morgen is het overwegend zonnig en droog. Het wordt dan lokaal soms 34 graden. was never your message, baby. It's a sight to see you fade away. The world is this feeling that you never leave me breathing. He'll get you in the end.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 It doesn't really matter what they call me. Cause people call me crazy all the time And Charlie doesn't worry in the morning There's nothing really ever on his mind Sometimes I think that he's just out to get me He can never seem to look me in the eye 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.